29 juni leggen de medewerkers van het OV in de drie steden tegelijkertijd het werk neer. Dat doen ze alleen buiten de spits. Tijdens de ochtend- en avondspits kunnen reizigers die dag gratis met de bus, tram of metro. Medewerkers van de OV-bedrijven RET, GVB en ATM gaan op 29 juni naar Den Haag om te protesteren tegen de gewende bezuinigingen en de verplichte aanbesteding van het OV. De actiedag is een vervolg van een eerdere protesten en zo ligt vandaag in Rotterdam het OV de hele dag al plat. De politie heeft een man opgepakt die een lijster van een kinderdagverblijf dinsdag zou hebben beschoten. Een vrouw van 47 raakte daarbij gewond aan haar pols. Schutter werd gisteravond aangehouden en had de politie zijn huis in Eindhoven had doorzocht. En daarbij vond de politie wapens en patronen, waaronder de luchtbox waarmee waarschijnlijk is geschoten. Over de motieven van de man is nog niets bekend. Italië wil de Libische rebellen met honderden miljoenen euro steunen. Minister Fratti van Buitenlandse Zaken wil een bedrag tussen 300 en 400 miljoen in cash en brandstof naar Benghazi sturen. Daarvoor gebruikt Italië de rekening van Gaddafi, waar de Libische leiding niet bij kan. Gaddafi had in Italië een bedrag van 5,5 miljard euro gestald. Wanneer de rebellen in Libië het geld krijgen is niet bekend. Zijn Ze al maanden dat Gaddafi wordt afgetreden? In zijn woonplaats Augsburg in Mitterpempar is overleden. Een van de belangrijkste helpers van Oskar Schindler, de man die in de Tweede Wereldoorlog zeker 1200 Joden wist te redden. Pemper was als administrateur van een gevangenkamp als geen ander op de hoogte van de trucs die Schindler gebruikte om Joden uit vernietigingskampen te houden. Pemper is 91 jaar geworden. Het weer hier en daar een bui. Temperatuur 17 graden aan zee en een graad of 19 in het binnenland. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden regen. En verder weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In Randstad staan files op de A12 Utrecht naar Den Haag. Tussen knoppen Lunette en de Meer 2 kilometer door een ongeluk. Bij de Meer zijn drie rijstroken dicht. Op de A15 Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Pernis 6 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom zijn bij Pernis twee rijstroken dicht. En op de A20 Hoek van richting Gouda.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 I promise won't you, the Jesus. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het strand en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. niet zomer. Oh, Thank jet lag. It's me. is my fantasy Cause they fill the open air And it teardrops everywhere You think me rough, but I would just stand there stare I'd like to make myself free And it turns on slow to that I'd rather stay awake I'm asleep Cause everything is never as it seems 'Cause I get a thousand hugs from a thousand lightning bugs Cause they tried to teach me how to dance I'm soaring above my head A sock hop beneath my bed This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 Take my hand, please. Take De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Op 106.9 FM. ZFM. Thank you. give up. I just can't give up. I just can't give up. I just can't get enough. We gotta feel demons. She get my hotness a new demons. Perfection, Call me you demons. Inception, you got above a dreaming demon. Yeah, baby, I'm demons. I'm tryna holler you, I'm swinging Tell me up your town is steaming Love it, love it, yeah, you know you are my demon You know my demon I could be the king, you could be the queen my mind, girl, been holding me cleaning I love you long time, so you know i Oh, baby, I feel you want so Please come hold me high Come on, girl, and I can wow and I just can't get enough.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 My heart's beating, I'm louder than a black rose She got me feeling like this I love the way I get it, boy, sound so weak Don't tell me I And I just can't get enough I'm addicted by the drama inside you goes up Something you better rock out Something your love shot Top of your whole shot I'm stuck in your head Let's go Get out of home quit, give me tea You feed me I want it all What I'm feeling your love is a dose of ecstasy Addicted I can't get away from you Rejected I need it I'm missing I want your love right next to me And I can't erase you out of my